Uur. Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In Griekenland maken de rode potloodjes overuren. En wordt daar sinds vanochtend voor de tweede keer gestemd voor een nieuw parlement. De conservatieve partij van premier Mitsotakis lijkt de overwinning te gaan pakken, zegt correspondent Thijs Kettenis. Hij kan volgens die peilingen rekenen op ongeveer 40% van de stemmen, of zelfs iets meer. En eh, zijn rivaal eh, Alexis Tsipras van het linkse Syriza, Syriza die eh, een aantal jaar terug nog premier was, die staat op krap 20% en dat zou echt echt wel een slecht resultaat zijn. En voor die Tsipras, daar staat dan ook zijn politieke toekomst op het spel. Ja, de huidige Griekse premier hoopt dat hij nu ook een absolute meerderheid haalt. Betekent dat hij in elk geval meer dan de helft van de stemmen pakt. Bij een achtbaanongeluk in Zweden is een dode gevallen. Een karretje van de attractie Jetline in een pretpark in Stockholm is volgens Zweedse media ontspoord. een paar mensen vielen daardoor op de grond. Behalve één dode zijn er ook mensen gewond geraakt. Het pretpark is ontruimd en blijft de rest van de dag dicht. Een druk avondje voor de politie in Tilburg gisteren. Ze betrapte eerst een man die 160 reed op een provinciale weg waar je maar 80 mag. Die man moest zijn auto inleveren en bleek ook nog eens geen rijbewijs te hebben. Daarna betrapte agenten een andere man op de hard rijden. Die tikte 143 km per, aan, per uur aan. En achterin had hij twee kleine kinderen zitten die geen gordel om hadden. En op de Dam in Amsterdam staat het op dit moment vol met rode hakken. Het gaat om een actie tegen femicide. Dat betekent moord, specifiek gericht tegen vrouwen. En het gebeurt vaak volgens dezelfde patronen, vertelt Veilig Thuis. Je kunt vaak zien bij eh, slachtoffers dat zij steeds meer geïsoleerd raken... omdat plegers vaak een obsessieve dwang tot controle hebben. En als dat gecombineerd wordt met nog andere problemen... zoals uh, eh, forser huiselijk geweld, maar bijvoorbeeld ook financiële stress of persoonlijkheidsproblematiek dat kan een optelsom zijn waardoor juist het risico op femicide groter is. In totaal staan er 43 rode hakken op de dam. Want zoveel vrouwen kwamen er het afgelopen jaar in Nederland om het leven door femicide. Vrouwenmoord dus. Heb ik nog wat weer voor je. Volop zomer, graadje of 30 is het. Tot vanavond laat blijft het lekker. Vannacht trekken er buien over, met in het noorden kans op onweer. Morgen wordt het bijna 8 graden kouder en dan afwisselend zonnig en bewolkt. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat nog altijd file op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Naarden en Knopend Diemen een half uur extra reistijd.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 Solo lo importa entender que su hijo necesita comer. Y la renta le faltan dos meses, la plata que entra no alcanza para nada. Decisiones tomó aquella madre, la prostitución la llevó a progresar que el niño nunca se dio cuenta lo que hacía su madre por él, nada más. si Iban pasando los años y el niño lindo de más. Un amor infinito es poder tener bien, es un regalo de Dios. Algunas veces cometemos errores y esta pobre mujer no tuvo otra opción. Esta es la historia de una malicia ciega.